Mariel Hageman met het NOS Journaal. Handelingen zeggen dat ze een luchtmachtbasis bij Aleppo hebben ingenomen. De rebellen zouden hulp hebben gekregen van islamitische extremisten. Bij de strijd om de basis zouden zeker vier opstandelingen zijn omgekomen. Over slachtoffers bij het leger is niets bekendgemaakt. Aleppo is de grootste stad van Syrië. Vorige week slaagden de opstandelingen er al in om een luchtmachtbasis bij de hoofdstad Damascus in te nemen. Het optreden van de Britse politie bij de Hillsborough stadionramp in 1989 wordt opnieuw onderzocht. Dat gebeurt op aandringen van nabestaanden. Een rapport dat vorige maand verscheen bevestigde dat de hulpdiensten destijds te traag reageerden en dat de betrokkenen sjoemelden met verklaringen. Nu wordt onderzocht of agenten kunnen worden vervolgd voor doodslag. Bij de ramp in het stadion Hillsborough in Sheffield kwamen 96 fans van Liverpool om het leven. Ze werden doodgedrukt op een overvolle tribune. In Antwerpen is 8000 kilo cocaïne onderschept. De drugs waren bedoeld voor de Nederlandse markt. Het is volgens het OM de op één na grootste partij drugs die ooit in Europa is onderschept. De cocaïne werd maandag gevonden in een vrachtschip uit Ecuador. De cocaïne was verstopt in een container bananen. Die container werd door de politie gevolgd naar een industrieterrein in Rotterdam. Daar pakte de Nationale Recherche vijf mannen op... een vrachtwagenchauffeur uit België en vier mannen die hielpen bij het leeghalen van de container. Het OM eist vier jaar cel tegen een man van 29 uit Rotterdam... voor mensenhandel, misbruik en gedwongen prostitutie. Hij werd vorig jaar opgepakt in verband met de vermissing van twee meisjes van 14 en 15. Die liepen vorig jaar weg van huis waarna de politie een Amber Alert uitgaf. De meisjes werden bijna een week later gevonden in het huis van de Rotterdammer. Hun geld was op en ze zouden als prostituee voor hem werken. De meisjes waren via internet met de verdachte in contact gekomen. Het weer. Vanavond klaart het op. Morgen eerst overwegend droog met zonnige periode. Daarna kans op buien. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk in de Randstad. De langste files staan nu op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen Kropen de Hoek en Knopend Badhoevedorp, 5 kilometer. Er is namelijk een ongeluk gebeurd op de A5 Hoofddorp richting Haarlem. En de A5 is dicht tussen Knopende de Hoek en Knopend Raasdorp. Verkeer richting Haarlem kan het beste omrijden bij Knopende de Hoek... Eh, door Amsterdam te volgen via de A4 en de A9. Op de A9 Diemen richting Alkmaar staat een, eh, een file door een ongeluk... bij Knopend Badhoevedorp, 5 kilometer. De weg is net weer vrijgegeven... Ook vielen op de A9 richting Alkmaar voor knopend Rotterpolderplein van 5 kilometer. Daar was weer een ander ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is daar dicht. Op de A10 ring Amsterdam-West voor knooppunt Koenplein richting Zaanstad. 6 kilometer file, rechterrijstrook dicht. Op de A10 ring Zuid richting, uh, richting Amersfoort. Tussen Westpoort in de rij 7 kilometer. Den Haag richting Rotterdam, A13 tussen het Ipenburg en het Kleinpolderplein. 12 kilometer file. A15 Europoort richting Rotterdam tussen Hoogvliet en het Vaanplein 5. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum ligt puin op de weg. Er staat 10 kilometer file tussen Sliedrecht, Westerknoop, Gorkum en de rechterrijstrook is dicht. Dan stond er nog een auto in brand op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Knopendel en Afrit Leerdam 10 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Knopend Terbrechtseplein 7 kilometer. Zijn daar twee rijstroken dicht. A27 Goorkom richting Almere tussen Utrecht Veemarkt en Beeldhoven 5 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht na een ongeluk. 7 kilometer file op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam tussen Afrit Brielen en Hoogvliet. En de N247 Amsterdam-Hoorn is nog steeds in beide richtingen dicht tussen Oosthuizen en Beets.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 22 jaar Euro Breakdown, aflevering 41. En vandaag weer 12 eh, oktober van 2012. In de lijst 19 stijgers, 3 zittenblijvers, 16 dalers en maar 2 nieuwe binnenkomers. Z en met je coma Spectrum verdwijnen deze week uit de lijst. En hetzelfde geldt voor uh, Liana La Heeft's Is Your Love Big Enough, ook die verdwijnt. Carly Rae Jepsen, Discus, is de snelste stijger. Zij pakt 7 plaatsen winst. En voor Pink is het weer een slechte week. Blow Me One Less Kiss zak er 17. Rudimental John Newman, Feel de Love zakken wel van 17 naar 35. van 27 naar 35. Maar met 15 weken zijn ze wel het langst genoteerd van allemaal. 12 oktober 1654, de Delftse donderslag. De ontploffing van een opslagplaats voor buskruid in de binnenstad. Veel doden en grote schade. 12 oktober 2000 is er ook weer een zelfmoordaanslag op de Amerikaanse torpedojager USS Cole in de haven van Aden. Jamin kostte eh, 10 doden. En Osama Bin Laden die zou erachter hebben gezeten. In 2003 op deze 12 oktober autocreur Michael Schumacher sleept na een loodzware wedstrijd zijn zesde wereldtitel in zijn carrière binnen.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 Diskis. Ze gaat omhoog naar 19. Zeven plaats winst dus voor deze dame. Zometeen voor jou Alicia Keys en The Girl on Fire. Nu is eerst eh, Carly Ray Jepsen. Jackie is in haar vijfde week. Gaat ze ook nog eens vijf plaatsen omhoog van 23 naar 18. En daarvoor Carly Rae Jepsen Discus staat vier weken in de lijst. Ging verder omhoog van 26 naar 19. Het is de laatste plaat die de mannen van de Swedish House Mafia uit gaan brengen. Ze hebben de hulp ingevraagd van eh, John Martin.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 Had no example of a love that was even remotely real. How can you understand? something that you never had. Well, oh, baby, if you let me, I can help you out with all of that. deze week in de lijst drie blijvers. Dit is de eerste daarvan op nummer 15. New, Let Me Love You. Until You Learn To Love Yourself, zoals die voluit heet. De negende week blijft hij dus zitten op die 15e plek. Swedish House Mafia daarvoor op 17. En op 16 vinden we dan Will I Am, Eva Simons. This is Love in de 14e week, zakkend van 10 naar 16. De nummer 13 is drie plaatsen winst in de zesde week voor Gay Sebastian. Luc Fiasco en de Battle war with love. These yeah. battle scars don't look like they're fading, don't look like they're ever gone away. They ain't never gonna change. These battles, love. Never let a wound ruin me, but I feel like ruins wooing me. Arrow holes that never close from Cupid on a shooting spree. Feeling stupid cause I know it ain't no you and me. But when you're trying to beat the odds up and trying to keep your nods up, and you know that you should know and let it go. But the fear of the unknown hone, another lover's phone sends you back into the zone. With no Tom Hanks to bring you home, a lover, not a fighter on the front line with a poem. Trying to write yourself a rifle, maybe sharpen up a song to fight the tanks and drones and you being alone. I wish I never looked, I wish I never touched. I wish that I could stop loving you so much. much. Cause I'm the only one that's trying to keep us together. Yeah. When all of the signs say that I should forget her. Uh -huh. I wish you were the best, best, the best I ever had. Yeah. I wish that the good outweighed the bad. Cause yeah. it'll never be over. will never be over. Until you tell me it's over. Until you tell me These it's over. said it. And I hope you never come back. It shouldn't have happened, but you let it. Now you're down on the ground screaming medic. The only thing that comes is the post traumatic stresses. Shields, body armors, and vests don't properly work. That's why you're in a locker full of hurt. The enemy within and all the fires from your friends. The best medicines to probably just let it I win. Wish I could feel, wish I could love. I wish that I could stop cause it hurts so much. So much. And I'm the only one that's trying to keep us together. Yeah. When all of the signs say that I should forget her. Yeah. I wish you were the best, best, best I ever had. Hey. I wish that the good outweighed the bad. Cause uh -huh. it'll never be over we're at war with love. And I'm at the point of breaking, uh-uh. and it's impossible to shake it. Yeah. See, oh. you hope the wound heals, but it never does. That's cause you at war with love. Hope it heals, but it never does. That's cause you at war. 15 hadden we de eerste zittenblijver. Dit zijn de tweede zittenblijvers, de Killers en Runaways. Net als vorige week op nummer 12. Major Laser en Get Free staat ondertussen alweer 12 weken in de lijst. Vorige week terug te vinden op plek 14. En deze week gaan ze er nog eens drie verder omhoog. En vinden we ze terug op 11. van eh, Major Laser Get Free. Maar ondertussen tikt de klok rustig verder. En dan moeten wij toch wel even haast maken. Willen we alles nog eh, gedraaid kunnen hebben vandaag. Dan gaan we dus meteen even stappen naar voren maken. Komen we op eh, plek nummer 7. Die is voor de One Republic. Feel Again gaat omhoog van 13 naar plek nummer 7. I'm coming since I seen your face. I've been everywhere and back, trying to replace everything that I had till my feet went numb. Praying like a fool, that has been on the run. Heart's still beating, but it's not working. It's like a million dollar phone that you just can't ring. I reach out trying to love, but I feel nothing. Yeah, my heart is numb. But we Guetta en Sia de She-Wolf Falling to Pieces. De achtste week omhoog van 11 eh, naar 6 toe. En vorige week stond deze dame op 6. Die gaat weer een plekje omhoog in haar twaalfde week. Alanis Morissette en The Guardian. Zometeen voor jou de mannen van eh, Coldplay en Hurts Like Heaven. Die staan op 4 deze week. now staan ze alweer zes weken in de lijst. De mannen van Coldplay, Hurts Like Heaven. Ze blijven deze week zitten op plek nummer 4. Alanis Morissette, Guardian, ging van 6 naar 5 toe. David Guetta, Sia de she wolf van 11 naar 6. Van 13 naar 7 de One Republic, Feel Again. Van 2 zakkend naar 8 Train and The 50 Ways to Say Goodbye. En Fun Some Nights van vorige week nog op 5, deze week op 9. En 10 was er voor Usher en Dive. Hij zakte in de zevende week naar 10 toe. Van 7 ook nog eens naar 10 trouwens. Tijd voor de top 3. Doen dat met de nummer 3. En die is in handen van eh, Delta Goodrum. Dancing with a Broken Heart in de achtste week omhoog van 8 naar 3. Acht weken geleden kwamen ze de lijst binnen. Delta Goodrun, Dancing with a Broken Heart. En nu in die achtste gaan ze weer een stukje verder omhoog. Vorige week nog op plek nummer 8 ook en deze week omhoog naar 3. En op 3 stond vorige week een andere dame. En die dame die heet eh, Taylor Swift. We are never ever getting back together. Staat ook acht weken in de lijst trouwens. En zij doet het goed met die plaat, want vorige week dus nog 3.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 Usher en Jive staat ondertussen 7 weken in de lijst. Vorige week 7, deze week zakkend naar 10 toe. Fun en Sam staat ondertussen 12 weken in de lijst. Vorige week nog terug te vinden op plek nummer 5. Nu zakkend naar 9. Train en the 50 Ways to Say Goodbye. Vorige week op een mooie tweede plek. Nu 6 plaatsen naar beneden naar 8 in de 12 twaalfde week alweer. En uh, eh, One Republic Feel Again staat nu pas vijf weken in lijst... en gaat ook eens vijf plaatsen Nou, zes zelfs, want vorige week 13, deze week 7. Vorige week nog op 11, deze week op 6. In de achtste week David Guetta, Sia, The She-Wolf, Falling to Pieces. En nummer 5, daar vinden we dan Alanis Morissette, Guardian. Vorige week blijft ze nog zitten op 6. Nu gaat ze van 6 omhoog naar 5 in de twaalfde week. Coldplay Hurts Like Heaven staat 6 weken in lijst. Vorige week 4 en ook deze week weer terug te vinden op plek nummer 4. Delta Goodrum, Dancing with a Broken Heart worden we ook voorbij komen in de achtste week. Vorige week 8, deze week 3. En vorige week 3, deze week 2. Net in de achtste week Taylor Swift. We are never ever getting back together. Voordat ik je ga voorstellen aan de nummer 1 van deze week... gaan we eerst nog even terug helemaal aan het begin van de lijst. Op 38 kwam namelijk nieuw binnen de Zweedse Lorraine... My Heart is Refusing Me. Zo zie je maar weer dat Eurovisie Songfestival toch ergens goed voor kan zijn. Adele en Skyfall, de nieuwe soundtrack van de James Bond film... kan natuurlijk niet ontbreken in de lijst van Europa. Zij kwam binnen op plek 36. De nummer 1 van Europa is dezelfde als vorige week. De Joegoslavische Asaf Avidan. De One Day Reckoning Song. De zevende week dus. Nog steeds de nummer 1 van Europa. One day baby we'll be old. Oh, baby we'll be old. Think about the stories that we could have cry. could have thrown. je dan de One Day Song. Net als vorige week de nummer 1 van Europa. Ondertussen staat de plaat alweer 7 weken in de lijst. Taylor Swift kwam in de buurt, ging van 3 naar 2 toe. We are never ever getting back together. Delta Grum was Dancing with a Broken Heart. Ging omhoog van 8 naar 3 het podium van vandaag, dus die 3. Dat was hem weer, 22 jaar gang, aflevering 41 van 12 oktober 2012. Volgende week vrijdag tussen 3 en 5 heb ik gewoon weer een nieuwe lijst voor je. Wie er dan op één staat, dat hoor je weer even voor de klok van 5 uur. Voor nu wens ik je een goed weekend en heel veel plezier bij de jongens van uh, het weekend in straks tussen 5 en 7.